Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zeeland listen niet de weg op te gaan. De provincie en Rijkswaterstaat zijn daar gestopt met strooien. Omdat het kouder is dan min 7 en dan werkt het zout niet meer. Daardoor kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Als het niet echt nodig is, kunnen mensen beter niet de weg op, zegt de Zeeuwse politie. In andere delen van het land is het nog kouder, maar daar geldt dat advies voor zover bekend niet. De spoorwegen hebben aangekondigd vanavond door te rijden totdat iedereen weer thuis is. Het treinverkeer is overal weer op gang gekomen, maar er rijden wel minder treinen en de vertragingen zijn groot. In Bosnië is een ontmoeting tussen de presidenten van Servië, Kroatië en Bosnië aanzienlijk uitgelopen vanwege extreme sneeuwval. De hoge gasten uit Kroatië en Servië kunnen niet naar huis. Ze zitten ingesneeuwd in een hotel op de berg Jahorina, vlakbij de Bosnische hoofdstad Sarajevo. De presidenten hebben tijdens een ontmoeting afgesproken dat de drie voormalige Joegoslavische republieken meer gaan samenwerken. Op Wall Street hebben beleggers enthousiast gereageerd op de onverwacht gunstige cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid. De Dow Jones-index sloot op 12.862 punten. Met de stijging van ruim 1% staat de Dow Jones hoger dan voor het uitbreken van de crisis in 2008. Oud-wielrenner Lance Armstrong wordt in de Verenigde Staten niet vervolgd voor het gebruik van doping. Een onderzoek daarnaar door de Amerikaanse justitie is afgesloten. Wat er precies uit het onderzoek is gekomen is nog niet bekend. Armstrong is tijdens en ook nog na zijn carrière vaak in verband gebracht met doping, maar hij werd nooit positief bevonden. De zevenvoudige winnaar van de Tour de France heeft altijd ontkend dat hij stimulerende middelen heeft gebruikt. Het weer vannacht helder, kans op mist. Het wordt min 8 tot lokaal in het binnenland min 15 graden. Daarna volgt een zonnige dag.